Volgens de directeur van de RET zijn ze een eind op weg. In het verleden waren er vaker gesprekken over samenwerking, maar die liepen altijd spaak. Door te fuseren kan een deel van de voorgenomen bezuinigingen worden uitgevoerd. Volgens de RET is het ministerie van Verkeer op de hoogte van de fusieplannen. Met de wethouders in Den Haag en Rotterdam moet nog wel worden gesproken. Nederland moet Israël hulp aanbieden bij het voltooien van de spoorlijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Dat stelt het PVV-kamerlid Roon in Kamervragen voor aan het kabinet. Deze week trok de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn zijn medewerking voor de aanleg in... nadat Palestijnse politici en activisten tegen de toekomstige spoorlijn bezwaar hadden gemaakt. Het traject loopt voor een deel door Palestijns gebied op de westelijke jordaan de Roon zegt dat Deutsche Bahn zich onder extreem linkse druk heeft teruggetrokken. De PVV'er zou het een mooi gebaar van vriendschap vinden als Nederland de Israëliërs met de spoorlijn gaat helpen. In Griekenland wordt vandaag opnieuw gestaakt tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Havens, treinen en enkele overheidsdiensten liggen voor een deel stil. Ook luchtverkeersleiders leggen vandaag het werk vier uur neer, waardoor vanmiddag tientallen vluchten niet kunnen doorgaan. De stakingen vallen samen met de start van het drukke toeristenseizoen. Om uit de financiële problemen te komen heeft Griekenland een lening van de Europese Unie gekregen van 100 miljard euro. In ruil voor deze lening moet het land wel ingrijpend bezuinigen. Op Schiphol zijn een Surinaamse vrouw en haar 16-jarige zoon betrapt op drugsmokkel. Volgens de marechaussee hadden ze tientallen, bolletjes met cocaïne geslikt. De twee vielen door de mand bij een controle naar aankomst uit Paramaribo. Maar José noemt het uitzonderlijk dat een minderjarige bolletjeslikker wordt opgepakt. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Het wordt 17 graden aan zee tot 21. In... dit is Dennis Mo op de A12 vanuit Arnhem A en Utrecht BB. staat tussen op de Venendaalweg A12 Westen 3 vanuit Arnhem ergens en naar Utrecht kilometer staat tussen de een ongeluk. Venendaalweg de Westen 3 is wel weer 6 rij is kilometer. En op de A door een 20 de groep van Holland is wel weer Holland Goud rij daarvoor. En op de A het eh, knooppunt Kleinpolder 20 groepplein 2 van Holland 3 kilometer Goudater. En dan voor het andere kant de eh, knooppunt op Kleinpolderplein staat bij 2 Rooswijk kilometer ook. En dan 2 kilometer. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij...